Dat kan het huis zijn van het kind zelf of een familielid bijvoorbeeld. Ja, dat ik eigenlijk ook eh, voor de slachtoffers om daarmee naar buiten te komen. vaak is er natuurlijk een, eh, een band, eh, is er loyaliteit naar een familielid, bijvoorbeeld naar een vader, een oom, een, een, een opa. Mogelijk is het voor slachtoffers makkelijker om naar de politie te stappen... doordat er de laatste paar jaar meer over misbruik gepraat wordt. Het schandaal bij The Voice is daar een voorbeeld van. vannacht was er weer een explosie bij een pand van een loodgieter in Vlaardingen. De schade is flink, ziet deze verslaggever van Rijnmond. Daarvan is aan de onderkant de, eh, de boel eh, verwrongen. De woning ernaast daarvan is dus de, de, de voordeur beschadigd... en het glas in loodraam erboven eh, kapot gegaan. Gisteren was er ook al een ontploffing bij het huis van de ondernemer... en de afgelopen maanden was hij vaker doelwit. Waarom is niet duidelijk. Gisteren is wel een man uit Rotterdam opgepakt... die er misschien iets mee te maken heeft. De jongeren die verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van Carlo Heuvelman... horen vandaag welke straffen het OM gaat eisen. De zeven mannen uit Hilversum kregen eerder al tot zeven jaar cel... voor een rol bij de mishandeling van Carlo op Mallorca. Nu is de zaak in hoger beroep en wordt er dus nog een keer naar gekeken. En het is alweer over en uit voor Erik ten Hag in Europa. Zijn club Manchester United verloor gisteravond met 0-1 van Bayern München... en is daardoor in de groepsfase van de Champions League uitgeschakeld. Dikke pech volgens ten Hag. The target was always to, to overwinter. And in the end it's not good enough. But I think today the performance was eh, again very good. En we didn't deserve to lose, but we lost the game. Ja, again, want ook in de Engelse competitie gaat het niet echt lekker met Man United. Afgelopen weekend verloren ze nog dik van middenmotor. En dan moet deze week de kraker tegen koploper Liverpool nog komen. En het weer nog. Vanochtend in het noorden wat mist. Verder is het bewolkt en zijn er af en toe buien. Vanmiddag meer van hetzelfde. Vanavond dan trekt de regen pas weg. Het wordt tussen de 5 en 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat file bij Zaanstad-Zuid 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velsen langzaam rijden over 10 kilometer met een kwartier onthoud.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 En ook de week doorzagen. en zijn Tijuana Brass. Eh, eh, een vrolijk begin, luisteraars, van een eh, hopelijk vrolijke uitzending voor u allemaal. Want daar hou ik van. Vrolijkheid, plezier, lekkere muziek. En ik heb het een en ander voor u meegebracht vandaag. Alleen, ik had een beetje pech vanmorgen dat ik startte. Want ja, ze hadden beloofd dat ze de sleutel zouden neerleggen voor me voor de jukebox. Maar nee hoor, het is echt hopeloos wat dat betreft. Dat kan niet. Waarom niet? De sleutel van de jukebox is <laughs> ah, weg. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Want de plaat is kapot en dat ding zit op slot jukebox stond een plaatje Dat bleef hangen op dat hey hey En de sleutel van die jukebox bleek verdwenen in het café Dus een ieder liep met zo'n gezicht Want die jukebox zat wat En de stroom uitschakelen kon niet Dat bleek ook de knop van het licht Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien. Want de kraan is kapot en dat ding zit op slot. De kastelein doet de lichtknop en zij wie er nog wat lust. Moet het voor het donker maar zeggen, we krijgen tien minuten rust. Maar zonder licht in een café, hoe komt de mens op dat idee? Het werd tram trammeland in het donker, je hoort aan alle kanten hey hey heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Want de plaat is kapot en dat ding zit op slot. En de mensen die daar woonden aan de zij en overkant namen ook die kreet al over. Hé, hey, wat is er aan de hand? Toen de niet dol kwam er een hamer bij te passen. En daar keek heel achter de sleutel in de scherven achter het glas. Als je me nou beurt. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft er ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Want de plaat is kapot. je nou met, eh, met de kerst een lekkere cocktail wil hebben... dan moet je dit trio uitnodigen. Kan niet meer, want ze zijn niet meer onder ons helaas. Maar eh, vroeger met kerst, dan eh, verzorgde de uitstekende cocktail. Want dit was natuurlijk, luisteraars. Of dit waren niet meer of niet minder het cocktail trio. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Ik heb hem inmiddels gevonden, de, de, sleutel. Dus, dus eh, we hebben muziek. Nou, mooi kan het gewoon niet gebeuren. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing sing and hope that my dreams will come true. And then close your eyes All My Loving. Al mijn liefde geef ik aan u, luisteraars, vandaag. En dat doe ik eh, ja, eh, voor het eerst op de woensdagmorgen.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 It's the guitar man. songs to play Then you listen to the music and you like to sing along You want to get the meaning out of each and every song And you find yourself a message and some words to call your own And take them home gitarist hebben, over de guitarman.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 aan de tijd dat ik nog jong was. Erg jong. Jaren 60. love while the flame is strong. For we may not be the young ones very long. Tomorrow, why wait until tomorrow sometimes never comes. So love me there's a song to be sung, and the best time is to sing it while we're young. Once in every lifetime comes a love like this. I need you, you need me, oh my darling. luisteraars. Eh, tot 10 uur vanmorgen. Uh, de week door. Klinkt afgezaagd, maar... Uh... En u hoort, ik heb mijn eigen orkestje meegenomen. Beetje in de kerstsfeer natuurlijk, hè? Ja, de studio is ook allemaal in de kerstsfeer, dus fantastisch. dit, luisteraars, is Barry Manilow. What the just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord that there's just too little love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, oh, but just. Love Sweet Love hebben we eh, sinds even eh, heugenis eigenlijk eh, nodig. We hebben altijd liefde nodig in ons leven. ja, we hebben nou wel een erge... ja, hoe moet ik het omschrijven? ik, ik, ik zou het bijna een vreselijke wereld willen noemen. Want het is overal oorlog, overal zijn er natuurrampen. Het is een, een grote catastrofe aan het worden, zo lijkt het wel. En, maar ik zag zaag gewoon toch de week door... En dat doe ik gewoon met lekkere muziek. En ondanks het feit dat het ook een beetje regent af en toe vandaag... hoop ik toch dat er af en toe een zonnetje doorheen komt. En wat gebeurt er als je een zonnetje hebt met, eh, met, eh, met regen? Nou, dan zie je natuurlijk de regenboog. Geldt ook voor de Marmalade trouwens, hè? Die, die zingen daarover. Rainbow. down. Rainbow, you were fun to have around. I was dreaming of the love I had to share. Never even feel the ground. of gold, I was sold by the way you let it fly.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 Vouw even de handen. Vouw even de handen. Even een stil gebed. En dan, eh, dan doe ik daar een passend muziekje bij. voor de wereld. die handen weer gewoon, eh, gewoon vrij laten. wat eh, U had ze gevouwen, hè, toch? Tijdens het ontbijt met het prachtige nummer. En een, eh, een stem uit de hemel lijkt het wel. Karen Carpenter, ik vind het... Die, die dame die zong zo prachtig mooi. Die heeft zo'n hele warme stem. Ik ben daar echt fan van. Ik vind het een van de mooiste kerstcd's aller tijden. En ik, heb, ik, ja, ik heb hem besteld, weer apart. Want die cd die ik had, die zat vol met, met ja, hoe noem je dat, eh, bugs, bugs. Hè? Dan, stopt hij er plotseling mee. Dat moet je niet hebben. En ik heb hem opnieuw besteld, want ik vind het zo'n fantastische eh, cd. Het is een dubbel cd trouwens. Het is zoveel mooi repertoire. En eh, nou, ik ga u ook nog een stukje van de hemel laten zien. Dus zeg ik altijd, komt u even mee. Zal ik u even een kleine rondleiding door de hemel geven? Niet? Gaat u daar even staan in een groepie? Jazeker. Ja. Wat zegt u mevrouw? Kan u niks zien? Hm. Wil die meneer met een vlekje op zijn ziel een beetje opzij gaan? Wil u even opletten, ziet u daar boven het paviljoen? In dat paviljoen zitten er 12.000 getekend uit de stam gat en nou kan je lachen. <laughs> ja. De vraag is ijskoud nog, zijn ze gefotografeerd? Want ze lijken zo. Ik zeg, nee mevrouw, ze zijn getekend. 12.000. Wil u even een kwartslag omdraaien? Ja? Ziet u daar boven op de balustrade die kleine vitrine? In deze kleine vitrine bevindt zich een zeer pikant voorwerp van voor de bekering van meneer Augustinus. Dat is de scheve schaats die meneer toen heeft geregeld. Eh, ik ga jullie niet helemaal vertellen. Je, oh, komt toch zelf boven. U komt... Oh, ah, ja. U komt, toch. u komt toch wel door het oordeel? Schrijf toch uit. ja, mensen, het is geen rijexamen. Want ik zou je vertellen wat wij er hier even door kunnen slepen. Dat slepen wij er door. Dus hou je niks over. Ik weet niet of u wel eens een verheerlijk lichaam tegen het licht hebt gehouden... maar dan kan je zeer veel door de vingers zien. Hè? ja, maar je krijgt hier wat hoor. Soms dan, dan denk je, ja, maar hoe durven ze zich te melden zeg? Ik heb hier laatst gehad een kannibaal. Een kannibaal. Ik zeg, wat kon meneer doen? Hij zegt, ik heb altijd de wetten van de kerk onderhouden. Ik zeg, oh ja. Ik zeg, meneer, heb mensen opgefrieten? Hij zegt, ja, maar op vrijdag alleen vissers. dan de oude mannetjes, dat noemen wij engelen onder elkaar, de smoesiesmakers. Hè? Ja. Oude mannetjes die eh, van... Eh, engel, ik heb op aarde altijd het verkeerde nagelaten. Ik zeg, meneer, dat is jammer voor de erfgenamen. <laughs> Laatste mevrouw, zeg. Een mevrouw die achter mij aan zit en alsmaar roept van... Engel, engel, ik heb een volle aflaat. Ik heb een volle aflaat. zeg, mevrouw, moet u de loodgieter roepen? Heb ik niks mee te maken. Sinds in de hemel, meneer, mevrouw. Wacht u nog een tijdje, of komt u soms al gauw? Denk niet dat u bij ons een hoop moet laten schieten. Dat was er slechts om u te leren te genieten. Want als u dat niet kunt, kan ik u niet beloven dat u zich niet verveelt hierboven. En bent u soms bedroefd? Bedenk dan wat er later allemaal niet meer hoeft. Geen gejacht meer, geen geslacht meer. Nooit problemen over seksualiteit. Geen po meer, geen OP meer. Nooit meer ruzie over progressiviteit. Geen belasting, geen ontlasting. Dus nooit meer luiers en dat eeuwige gezeur. Geen familie, geen concilie. En goddank ook geen Jehovas aan de deur. Wij lachen erom, ja. Wij lachen erom. Wij lachen ons gelukkig. Jong, tot ziens in de hemel, lief meisje, jongeman. Misschien valt het je tegen, geniet er dus nog van. Wie boven bromt of twist nadat hij is verrezen, die wordt door mij helaas naar het vagevuur verwezen. Maar wie graag minnekoost, die kan ik wel beloven, een wolk voor hen alleen, hierboven. En ben je soms bedroefd, bedenk dan wat er later allemaal niet meer hoeft. Nooit meer katers, Nooit meer flaters, nooit meer biechten van ik heb nou zo'n pret gehad. Nooit meer kuisheid, nooit meer huisvleit, nooit meer leren wat je later toch vergat. Nooit meer kruisjes, nooit meer puisjes. nooit meer horen dat je kerstrapport niet deugt. Nooit meer bijbel, nooit meer heibel, met de pater die begrip heeft voor de jeugd. We lachen erom mensen, we lachen erom. We lachen ons gelukkig. Tot ziens in de hemel, pastoor, kaplaan. U mag bij ons bervieren. U mag het ook laten staan. Denk niet dat u bij ons nog last heeft van de leken. Of dat u achteraf kritiek krijgt op uw preken. U hoeft zich voor het geloof dan niet meer uit te sloven. Want heus men gelooft het wel hierboven. En bent u soms bedroefd? Bedenk dan wat er later allemaal niet meer hoeft. Nooit geen mis meer, nooit geen vis meer. Op geboden vasten en onthoudingsdag. Nooit die boord meer en geen woord meer over wat er wel en wat er nog niet mag. Nooit meer rouwen, nooit meer trouwen. Nooit meer klachtenboek op huisbezoek meer zijn. En geen hartkwaal onder volkstaal. Want ook die is dan aan tent van zijn satijn. Wij lachen erom. Wij lachen erom. Wij lachen ons gelukkig. Lang zullen wij leven. Lang zullen wij leven in de Ja, Fons Jansen. Eh, we namen even een klein stukje mee naar de hemel. Gezellig, hè? Vind ik ook. Come on. Nou, de Tremolo's. Ze zijn ook heel beroemd geworden door het nummer Silence is Golden. Dat prachtige Close Harmony nummer. Uh, eh, Oliver Newton-John die zong vroeger over Xanadu. Maar eh, de legende van Xanadu... die wordt dan weer bezongen door Dave D, Dozy, Biggie Mick en Titch. U hoort, ik heb mijn gitaar eventjes uit de hoes gehaald.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 Nou, ik vind van wel hoor. Het is eh, in ieder geval heel gezellig. En eh, ja, lekker eten natuurlijk met z'n allen. Komt u bij elkaar met de hele familie? Gaat u lekker een, een schitterend kerstdiner zelf bereiden? Bent u al aan het inkopen? Al die lekkere hapjes enzovoort. Want het is best wel wat werk natuurlijk. Hè? En als je dus voor een eh, groot aantal mensen in je familie moet gaan koken... ja, dan moet je wel een tijdje in de keuken staan. Daar valt niet aan te ontkomen. Dit zijn de Hollies. Have you ever wondered why, wrong, nobody Nobody stops to lend a hand. Nobody seems to care. And she looks you in the eye. And suddenly you're strong. And very soon you realize that you don't care about love. Listen to me, I'll sing a song to change your mind. Your ears are deaf, your mouth is dumb, your eyes are blind. wishing you'd forgotten that you care about love. Does it hurt to realize you've been acting very strange, refusing to take the love she gives, pretending you don't care? take you by surprise to discover how you changed, how you forgot to remember that you didn't care about love. Listen to me, I'll sing the song to Jane. you've forgotten that you care about love. Listen to me, I'll sing a song to change your mind. Your ears are deaf, your mouth is dumb, your eyes are blind. Listen to me, and very soon I think you'll find somebody wants to help you, somebody seems to care, and very soon you've forgotten that you Je moet eh, eh, respect hebben voor de liefde. You do care about love, the hollies, listen to me. En dan heb ik heel veel gespeeld vroeger in de 70e eh, jaren. Toen ik in Deli in Noordwijk met een bandje speelde. Speelden we dit nummer, ook. En we hadden één persoon in de band die kon wel aardig hoog zingen. Dus, eh, want dat moest nog wel. Maar als je, als je Holly zong, ja, <laughs> dan moest, je wel een kopstemmetje hebben... om dat allemaal bij te kunnen beden. Voor mijn zoon Sander, die eh, helemaal in tolen eh, mee zit te luisteren...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 kerst. Zo is dat. Iedereen verdient een hele mooie kerst. En eh, u, speciale luisteraars, eh, verdient ook een prachtige tweede uurtje van Duif de Week door. Want ik, ik ga dat zo doen. Na de klok van 10 uur dan eh, kom ik terug met nog een vol uur met heerlijke muziek. Dus ik hoop dat u allemaal blijft luisteren. En mocht u nou naar uw werk moeten, dat is helemaal geen probleem vooral niet als je met de auto gaat en eh, je hebt een autoradio, want die kan je gewoon aanzetten. Stem je op op 106.9 FM en dan kan je gewoon eh, meegenieten van eh, het tweede deel van Duif zaagt de week door. Nou, als je straks op vakantie gaat, naar de wintersport misschien wel. Nou, happy holiday dan.